Jeroen van met het NOS De sociaal-democratische regeringspartij PDS gaat aan kop bij de parlementsverkiezingen in Roemenië, blijkt uit de eerste exit poll. De partij krijgt 26% van de stemmen, gevolgd door de radicaal-rechtse AUR met 19%. Vorige week won de extreemrechtse Georgescu tegen alle verwachtingen de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Daarmee de rekening mee gehouden dat het land ook bij de parlementsverkiezingen een ruk naar rechts zou maken. De exit polls in Roemenië zijn niet altijd betrouwbaar. De definitieve uitslag wordt morgen morgen verwacht. Voor de vierde avond op rij zijn er in Georgië grootschalige protesten. Duizenden mensen demonstreren bij het parlementsgebouw in hoofdstad Tbilisi... tegen het anti-EU-beleid van de regering. Demonstranten gooiden met vuurwerk naar het gebouw... en de oproeppolitie zette waterkanonnen in. Ook in andere steden in het land waren er protesten. De afgelopen dagen kwamen tot confrontaties tussen demonstranten en politie. Honderden mensen werden opgepakt. Ruim 40 raakten er gewond. Betogers zijn onder meer boos omdat de regering voorlopig niet verder wil praten... over toetreding tot de EU. De gevechten in Syrië hebben de afgelopen dagen aan 370 mensen het leven gekost. Dat zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten... op basis van lokale bronnen en ooggetuigen. Gisteren namen rebellen een groot deel van Aleppo in. Vandaag sloeg het Syrische leger terug met bombardementen... gesteund door bondgenoot Rusland. Syrië zegt dat tientallen opstandelingen daarbij om het leven zijn gekomen. President Assad heeft vandaag voor het eerst officieel gereageerd... op de opmars van de rebellen. Hij zei dat hij blijft strijden tegen terroristen. Sekswerkers in België kunnen vanaf vandaag in loondienst werken met een officieel arbeidscontract. Waardoor ze ook toegang hebben tot sociale zekerheden als pensioen en zwangerschapsverlof. België is daarmee het eerste land ter wereld dat volwaardige arbeidsovereenkomsten voor sekswerkers bij wet regelt. Het weer, het is bewolkt en hier en daar valt er een bui. Ook morgen is bewolkt en valt er wat regen, maar in de loop van de dag klaart het op.